Om meerderheden te krijgen moet het kabinet volgens hem de hand uitsteken naar de PVV, maar ook naar de PvdA, D66, GroenLinks en andere partijen. Rutte zegt dat vanavond in het radioprogramma Met het oog op morgen. Vanwege de minderheidspositie van het kabinet heeft Rutte er ook voor gekozen het CDA net zoveel ministersposten te geven als de VVD. Beide partijen krijgen zes ministers. Rutte hoopt dat het kabinet voor de hersenkantie op het bordes staat het zou betekenen dat het tussen 11 en 15 oktober wordt gepresenteerd. Vandaag stemde de partijraad van de VVD zoals verwacht in met het kabinet. Anders dan bij het CDA was er nauwelijks bezwaar tegen de gedoogsteun van de PVV. Op Schiphol is een vliegtuig met 166 passagiers bij de landing naast de baan beland. Er zijn geen gewonden. De Boeing 737-400 van de Turkse chartermaatschappij Corendon kwam uit Dalaman aan de Middellandse zeekust in Turkije. Rond kwart over zeven reed hij in slecht weer te ver door op de kleine landingsbaan op Schiphol-Oost. Het neuswiel staat vier meter buiten de landingsbaan in het gras. Alle passagiers hebben het vliegtuig verlaten. Ze krijgen hun bagage nagestuurd. In Nijmegen heeft de politie elf mensen aangehouden bij rellen na de krakersdemonstratie. De M&E maakte in het Kronenburgerpark een eind aan het protest nadat enkele tientallen krakers stenen en flessen naar de politie gooiden. De politie riep de actievoerders op vreedzaam te vertrekken. Toen ze dat niet deden veegde de ME het park schoon. De protestmars door het centrum van Nijmegen was eerder vreedzaam verlopen. Zo'n 500 krakers demonstreerden tegen het kraakverbod. In de eredivisie heeft NAC Breda thuis met 2-0 gewonnen van NEC. Na een half uur werd het 1-0 door Amoa. Kort voor tijd maakte Idab Delhay er 2-0 van. Het weer, vrijwel overal regen. Vannacht klaart het op en wordt het droog. Morgen vrij zonnig, in de loop van de dag toenemende bewolking.